Maar hij vindt dat burgers er zelf iets mee moeten doen. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat een derde van de werkzoekenden tussen de 55 en 64 denkt dat ze gediscrimineerd worden vanwege hun leeftijd. Vooroordelen moeten geslecht worden door in de praktijk te laten zien dat ze niet waar zijn. Dat moet de samenleving zelf doen, dat kan niet vanuit Den Haag worden afgedwongen, zegt Ascher. Hij wijst erop dat de overheid al verschillende maatregelen tegen leeftijdsdiscriminatie heeft genomen. De hoogste rechtbank van India heeft een onderzoek gelast naar de groepsverkrachting van een 20-jarige vrouw. De groepsverkrachting was als straf opgelegd door een dorpsraad, omdat de vrouw een boete niet kon betalen. De vrouw moest zich voor de dorpsraad verantwoorden omdat ze een relatie had met een moslim uit een ander dorp. De zaak kwam gisteren aan het licht en leidde tot felle reacties. Het Hoge Rechtshof noemt de zaak verontrustend. Drie rechters van het Hof zeggen geschokt te zijn. Dertien mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de verkrachting zijn gisteren opgepakt kabinet neemt geen vertegenwoordiger van de Nederlandse homobeweging mee naar Sochi. Volgens minister Timmermans is dat idee van de PvdA bekeken... maar was het om veiligheidsredenen niet mogelijk nog een accreditatie te krijgen voor een extra gast. Premier Rutte en minister Bussemaker gaan wel nog voor het begin van de Olympische Winterspelen met het COC praten ter voorbereiding van allerlei gesprekken in Sochi. Rutte heeft ook een officieel verzoek ingediend om tijdens de Spelen met president Poetin te praten over de mensenrechten. Het weer bewolkt met in het westen en zuiden lokaal een bui. In het zuidwesten ook zon. Middagtemperatuur in het noordoosten rond het vriespunt. Elders 5 tot 7 graden. Morgen wisselend bewolkt en tegen de avond regen. In het noorden en oosten sneeuw. En het wordt dan 0 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.